Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de politie meer mogelijkheden krijgt om op sociale media en andere online platforms informatie te verzamelen. Op die manier moeten verstoringen van de openbare orde worden voorkomen. De politie mag nu wel in openbare bronnen op internet kijken... maar daar geen informatie uit overnemen. met de nieuwe wet mag dat wel. Demonstraties waarbij het misgaat worden steeds online georganiseerd... zoals vorig jaar op het Malieveld in Den Haag waarbij een demonstratie tegen het asielbeleid ernstig uit de hand liep. Israël heeft twee staalfabrieken in Iran gebombardeerd. Het gaat om de twee grootste staalproducenten van het land. De aanval wordt bevestigd door zowel Iraanse als Israëlische media. De afgelopen dagen waren er meer aanvallen op industriële complexen in Iran. De VS en Israël lijken het nu vooral voorzien te hebben op bedrijfstakken... die cruciaal zijn voor de Iraanse economie en ook voor de wapenindustrie. Israël zei eerder al de aanvallen op Iran te gaan uitbreiden... omdat Iran niet stopt met het aanvallen van Israëlische burgerdoelen. Lokale, partijen, lokale politieke partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week ongeveer evenveel zetels behaald als vier jaar geleden. Blijkt uit een doorrekening van de NOS en de ANP-verkiezingsdienst. Aangenomen werd dat lokale partijen het veel beter hadden gedaan dan in 2022, maar ze kregen nu in totaal maar 15 zetels meer dan toen. Landelijke partijen kregen ruim 80 zetels meer. De politie heeft twee mannen van 20 en 23 jaar opgepakt... voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam twee weken geleden. Een andere man van 18 is opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag... op een synagoge in Heemstenen. Eerder werden al vijf anderen aangehouden. Het weer, vanavond regen. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen begint in het zuidoosten regenachtig. In de rest van het land droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral op de N-wegen is het nog aansluiten. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je nog bijna een kwartier in de file... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Op de N232 van Amstelveen naar Haarlem heb je ook nog een kwartier oponthoud...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 De aanval wordt bevestigd door zowel Iraanse als Israëlische media kabinet wil dat de politie meer mogelijkheden krijgt om op sociale media en andere online platforms informatie te verzamelen. Op die manier moeten verstoringen van de openbare orde worden voorkomen. De politie in Brabant heeft 25 rechercheurs ingezet om te achterhalen wat er dinsdagavond in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre is gebeurd. Een jonge vrouw was daar aan het hardlopen. Enkele uren later werd ze door voorbijgangers overstuur en onder het bloed gevonden in Waalre. Het weer, vanavond regen. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Dit is ZFM. sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.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 She's got me love stoned, and I swear she's bad and she knows. I think that she knows. Uh. Those flashing lights seem to cause a Cause a have to stop and Stop and yeah. She's got me from everywhere.